Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat Russische troepen... de Oekraïnse stad Bakhmut volledig in handen hebben. Gisteren zei de baas van het Russische Wagner-huurlingenleger... ook al dat ze de controle hebben over Bakhmut. Maar Oekraïne zei dat er nog hard wordt gevochten. Bakhmut is al maandenlang een toneel van zware gevechten. Of de stad daadwerkelijk in Russische handen is, is lastig te verifiëren. Het Soedanese leger en de RSF-militie zijn het eens geworden over een staakt het vuren van een week. Dat melden de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië. Die landen bemiddelde tussen de twee partijen. De wapenstilstand moet humanitaire hulp mogelijk maken en gaat maandagavond in. Tot nu toe waren er meerdere korte gevechtsonderbrekingen in Soedan aangekondigd... maar die werden herhaaldelijk geschonden. In Bloemendaal aan zee is vannacht de strandtent Bloomingdale Beach Club volledig afgebrand. Omdat meerdere watertankwagens af en aan rijden is de weg naar het strand afgesloten. De brandweer is nog altijd aanwezig om te zorgen dat het vuur niet opnieuw aanwakkert... of alsnog overslaat naar omliggende strandtenten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er was niemand aanwezig toen het vuur uitbrak. Heracles Almelo heeft besloten om vanmiddag geen rondrit te maken voor aanvang van de huldiging. Dat heeft de kampioen van de eerste divisie besloten... naar aanleiding van het tragische ongeluk met een kampioenswagen gisteren in Ierseke. Daarbij kwam een meisje van vijf om het leven. In een verklaring zegt Heracles mee te leven met de nabestaanden... en dat de club het nu niet gepast vindt om het kampioenschap op een platte kar te vieren. De huldiging zelf in het centrum van Almelo gaat wel door. Het weer, de dag start zonnig. In de middag meer bewolking met in de avond in het oosten en noorden kans op felle buien met onweer. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen wordt het minder warm. Dit was het NOS Journaal.